De maatregelen werden strenger, maar het aantal besmettingen nam toe. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor opzet. In Best zijn bewoners bang om besmet te raken door netsen die loslopen. Of de dieren zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten uit een nabijgelegen fokkerij is niet duidelijk. De gemeente heeft jagers ingeschakeld om ze te vangen. In de Verenigde Staten is opnieuw een zwarte man overleden, vermoedelijk door politiegeweld. Het voorval gebeurde al in maart en werd opgenomen door bodycams van agenten. Bij de arrestatie van Daniel Prout in Rochester werd een zak over zijn hoofd getrokken. Vervolgens werd zijn hoofd minutenlang tegen de grond gedrukt. Hij overleed door verstikking. Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat zijn nabestaanden de beelden hebben vrijgegeven. Er komt voorlopig geen suikertax, dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op een RIVM-onderzoek naar dit soort heffingen in andere Europese landen. De suikertak zou overgewicht en ziektes die daaruit voortkomen moeten tegengaan... maar volgens het RIVM is daar nog geen hard bewijs voor. Het weer. Vannacht krijgt het zuiden nog meer regen en kan het in het noorden opklaren.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 for that senorita. He gave her silver and he paid her hotel bill. But it was me that she loved and said she always will. I'd always go and see her I admit that I framed him, but I don't feel so bad. Cause the way I was living was driving me mad. Billy reached for his gun, but his gun was all wrong. Me and Billy the Kid just 1989. Marty Stewart en Me and Billy the Kid. En sinds 12 augustus van dit jaar is hij geselecteerd om lid te worden van de Grand... Eh, nee, niet de Grand Ole Opry, want daar is hij al lid van. Van de Country Music Hall of Fame. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, want hij hoort echt in dat rijtje thuis. Eh, we hebben wat volkmuziek voor jullie. Courtney Marie Andrews en Kindness of Strangers. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. when the words don't reach your lips in a lump inside your throat or in a pile of good events all the small talk and the catch up and the nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Noorwegen. Inmiddels hebben we al wat nummers van deze artiest gedraaid in de show. Maar uh, ik blijf een hele lekkere stem vinden, dus uh, ik gooi er weer eens wat tegenaan. Big B en As Long As I Don't Have You. Well, it ain't much that I want in this little life of mine. Just a whole lot of money and to be a legend in my own time. big house, drive a fancy car, a swimming pool in my backyard. But none of that stuff won't matter at all as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff religious man, but I do pray from time to time. And I hope the Lord will look down on me and grant me these prayers of mine. Private jets, tailored suits, custom hats, and snakeskin boots. Well, that will keep me from moaning the blues as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Well, I know that I'm not the only man who ever dreamt of things like this. But they're all just material things that I reckon one doesn't need. And I'm just a simple man dreams I hope would come true. But none of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you As long as I don't have you None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Long as I don't have you. Better believe me. Long as I don't have you. You know I love you. Long as I don't have you. Long as I don't have you. You know it's true. Long as I don't have you. Long Hele country muziek uit Noorwegen. Big B en As Long As I Don't Have You. We gaan naar onze, spiegelplaat. onze Daarvoor gaan we naar 1951 met een nummer van Lester Flat, Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys. Maar dit is niet het origineel. Nee, nee, nee. Want in 1931 werd het voor het eerst opgenomen door Buster Carter en Preston Young met Posey Aurora op viool. Dus 1951 op de plaat gezet door Lester Flat. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys. En 20 jaar later in 1971 Buck Owens. Twee keer Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Lay around my shack till the bed, so by rolling my sweet baby song. Rolling my sweet baby song. Rolling my sweet baby's song. Lay around my shack Alison Krauss en Union Station. En My Love Follows You Where You Go. Nou, is toch een geruststellende gedachte. En van Bluegrass gaan we naar Country. In 1994 zette Mary Chapin Carpenter dit nummer op de plaat.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 You said everyone can be a rock and roll. known about you. You said everyone can be rock and roll like a river too. So let the waters carry us away. Prachtig leuk ook de muziek van Marie, uh, Mary Chapin Carpenter en Tender When I Want To Be. In het eerste uur hoorde je in Nashville Legends natuurlijk Joop al heel uitgebreid over deze meneer vertellen. Maar we doen het nog even dunnetjes over. 1977, Kenny Rogers en Lucille. Nashville Radio Show. Robbing the vault of more golden classics. In a bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I'd get closer So I walked on over I sat down and asked her her name When the drinks finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter And here ever after I'm after whatever the other life watched him I thought how he looked out of place He came to the woman who sat there beside me He had a strange look on his face The big hands were calloused He looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children grote hit voor Kenny Rogers. Dat was Lucille, 1977 alweer. Helaas is hij niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft uiteraard bij ons. En nieuwe muziek, daar hebben we ook natuurlijk altijd ruimte voor hier bij de Nashville Radio Show. De gloednieuwe single van Darius Rucker, dit is Beers and Sunshine.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 Our beers and sunshine. Our bonfires in summertime. Back porch nights in South Carolina my girl's up a little everybody's down crazy Don't know how to fix it but I think maybe Turn on the good times, turn off the TV Yeah, the only BS I need is beers and time. Back porch nights in South Carolina. Ain't nothing finer than me and my girls striking up a little lighter. Cause everybody radio show. Old school for life, baby. dear Smith van het album Long Line of Heartaches hoorde je het nummer Anymore. En we hebben wat muziek vanuit Australië voor jullie. Ik eh, kijk regelmatig op eh, internet op de Facebookpagina van de Country Journal. En dat is een, eh, site die eigenlijk eigenlijk helemaal bezighoudt met Australische artiesten. En er is dit er eentje van. Ik vond het een lekker nummer, dus heb ik hem voor jullie uitgekozen. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. Day takes off National Radio Show. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. En muziek uit Nederland ontbreekt natuurlijk nooit bij de National Radio Show. Saskia en Serge, jawel, en Baby, I'll Give You Everything. Saskia en Serge en Baby, I'll give you everything. Ja, dan moet je mee uitkijken hoor, dat hij niet al te veel weggeeft. We gaan nog een keertje naar onze maandartiest George Strait met een nummer uit 1989. Het is de derde single die werd uitgebracht van het album Beyond the Blue Neon. En is vernoemd naar de begeleidersband van George, want die heet The Ace in the Hole Band. Dus mag je drie keer raden hoe het nummer heet ik ga ik je vertellen. Ace in the Hole. Dit is de Nashville Maandartiest. You got to have an ace in the hole. A little secret that nobody knows. Life is a gamble, game we all play. But you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right. If you expect to win and way you want to go. and money or love or all the above, have a little more than what you show. When life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do, no matter where you go, you've got to have an ace in the hole. You've got have an ace in the hole. A little secret that nobody We hebben nog twee nummers voor je van het Spotlight-album Hand Sewn Homegrown van Linda Ronstadt. En suggesties voor een volgend Spotlight-album mag je natuurlijk altijd aan ons laten weten via info.nashvilleradio.nl en schrijf dan eventjes in je e-mail om welke artiest, welk album en welke vier nummers het gaat. Maar je mag natuurlijk ook even een voicemail, sms of whatsapp sturen naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 443 375. Gaat dit te snel? Kan je het ook allemaal op www.nashvilleradio.nl terugvinden. Ik zei het al, Handsome, Homegrown van Linda Ronstadt. Achter elkaar It's About Time en daarna een nummer geschreven door Randy Newman. En dat is Bad No One Ever Heard This Bad. Dit is het Nashville Spotlight Album. It only seems like yesterday You got a restless look You said goodbye say heavy beating on my window pane. All the troubles I had, but no one ever heard this bad. come home.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 There's no better place than that don't know how long I've been gone All I know is it's been too long And I'm off track That's why I'm coming back When I see the lights of my hometown is almost gone From the station I grew up on I'm getting closer now So I turn it up real loud It's funny how a little thing like that Can make it all come rushing back They say it's not the same But to me it will never change When I makes sense me still lies inside That city limit sign was uit 2005 uit Canada. Aaron Lines en Lights of My Hometown. Het zit er wel rap. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat voor je klaarstaan van Fuzzy and the Rust Bells en That Sweet Song.